met het NOS-journaal. De Hongaarse parlementsverkiezingen zijn met een ruime meerderheid gewonnen door oppositieleider Magyar. Die wil een meer pro-Europese koers en hij wil de corruptie in het land aanpakken... die ontstond onder premier Orbán, die het 16 jaar voor het zeggen had. In zijn overwinningstoespraak in Budapest zei Magyar dat de Hongaren hem een mandaat hebben gegeven... om het systeem van Orbán te ontmantelen... Hij riep de president, de hoogste rechters en de hoofdaanklager op om af te treden. Het Amerikaanse leger heeft aangekondigd dat het vanaf 4 uur s middags Nederlandse tijd een blokkade zal instellen voor al het scheepvaartverkeer dat van en naar Iraanse havens vaart. President Trump kondigde de blokkade van de straat van Hormuz gisteren aan... zonder al te veel details te geven. Details zijn er nu dus alsnog. Het vergat zijn Majesteit de Ruiter is onderweg naar een marineoefening in Zuidoost-Azië. Onderweg zal het ook de golfregio aandoen. Defensie zegt dat het vergat langer in het gebied kan blijven als daar aanleiding voor is. Het schip vertrok gistermiddag uit Den Helder met 200 man aan boord. Het kabinet maakt plannen voor een missie in de straat van Hormuz. Nederland wil daar helpen met het beveiligen van de scheepvaart als de situatie weer wat rustiger is. Het schip is volgens Defensie volledig uitgerust, maar het boordkanon werkt niet. Dat moet nog vervangen worden. En in Landgraaf wordt nog altijd gezocht naar een serval. De katachtige ontsnapte vrijdag. Er zijn drie vallen geplaatst om het dier te kunnen vangen. En de vraag is nu waar Nala zich schuilhoudt. Servals zijn roofdieren en houden van kip en konijn. er is al een dode kip gemeld in de buurt van Landgraaf.